Dus is de zitting van het parlement nog niet begonnen. Het zou om 9 uur bijeenkomen om over natief reddingsplan te debatteren en te stemmen. Op dit moment overleggen partijleiders en fractiespecialisten nog over de verschillende onderdelen van dit plan. Buiten het parlement hebben zich demonstranten verzameld. Ze protesteren tegen onderdelen van een plan die zijn uitgelekt. Een van die onderdelen is dat een deel van de pensioengelden wordt aangewend om het failliet van Cyprus te voorkomen. De politie heeft in het onderzoek naar de liquidatie van twee mannen in de Amsterdamse Staatsbiedenbuurt een tweede verdachte aangehouden. Het is een Amsterdammer van 32. Eind januari arresteerde de politie al een 24-jarige man. Bij de schietpartij kwamen twee mannen van 21 en 28 jaar om het leven. Ook schoten de daders met automatische wapens op de politie. De nu aangehouden verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Uit het museum van Bommel van Dam in Venlo zijn vanochtend vier kunstwerken gestolen. Het zijn drie werken van Jan Schoonhoven en een van Thomas Reilich. Volgens het museum hebben de werken een verzekerde waarde van 1,1 miljoen euro. De dieven braken rond vijf uur in. Ze forceerden de voordeur en waren binnen een paar minuten weer weg. Politie onderzoekt de diefstal. Daarbij worden ook de beelden van bewakingscamera's bekeken. Maar het is nog onbekend of de dieven daarop herkenbaar zijn. Huishoudens hebben in januari 2,3% minder uitgegeven in vergelijking met een jaar eerder. De uitgaven dalen al vanaf anderhalf jaar onafgebroken. Vooral aan duurzame goederen, zoals auto's, meubels, wasmachines en elektronica, werd minder besteed. De uitgaven daaraan dalen met bijna 12 Er werd wel meer uitgegeven aan energie en brandstof als gevolg van onder meer het koude winterweer.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 said, let's record every song you got. Come down to the studios, and we just whistle through them in a day. Too fast. Yeah, but I mean, it's too fast anyway. Take seven. He had a very great musical knowledge and background. I mean, he taught us a lot, and I'm sure we taught him a lot by our sort of primitive musical ability. Love, love me do. love me think George quite liked the way we had about us. I'm not sure. I don't think he was that convinced about our musical ability just then. Here we go. You're right. Get this bloody little mic out of the way. <coughs> don't be nervous, John. Don't I'm not. Nervous. Nervous. Take it, Evan. Cause baby, it's you. Baby I personally love George because he gave us a, a shot at putting down on a piece of vinyl. No one else really wanted to put us on the label. George, uh, George Martin said yes. I can, uh, I, I can hardly strum with all these microphones about <laughs> here. My girl says when I kiss her lips, get the thrill through. we'd always say, well, what about this? What about this? Because basically, this album was just what we did live in the clubs. Do you want to know a secret? Track two, take eight. Take it, well, Valley. We, we're not doing that first verse. Should we just George. do it on the second verse, like second we said? Okay, so we wait. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? closer. Oh God, this is it. A piece of plastic. I mean, a piece of plastic was like gold. You know, you'd sell your soul. You would sell your soul to get on a little record. The first album was recorded in a one long 12-hour session, which the, the last song to be done was a song called Twist and Shout, which nearly killed me. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. John had to save Twist and Shout till the last, and he was sucking zoobs all day, those little throat tablets. And he finally had to do twist and shout, knowing he had to do it last because it would just rip his throat apart to do it. It was great. You can still hear that on the record. I'm so good. You know you got me going now. Got me going. Just like I knew you were. Please Please Me was done in a day. We started at 10 o'clock in the morning, finished 11 at night, and that was the record made. That's it. That's a master. It was. I, I, I Oh, sweet? see you walking down that street. Beatle-manifestatie, dames en heren. Ons Beatle-programma eh, vandaag. Drie uur lang gaan we stilstaan bij die legendarische plaat Please, Please Me... waar dit overigens niet van kwam. Eh, dit was een oude opname. Dit was een opname die... Eh, ze in Duitsland gemaakt hebben onder leiding van de orkestleider Bert Camford. Wat zegt u misschien nog wat. Ehm, zij hadden toen, ehm, zij hadden toen een... Ehm, een opname met de Engelse zanger Tony Sheridan... waar onder andere My Bonnie van afkwam. En toen mochten ze ook één liedje zelf opnemen. En dat was dus dit, Ain't She Sweet, gezongen door John Lennon. Maar toen heten ze dus nog de Beat Brothers. Toen waren het nog niet de Beatles. Dat, eh, ze werd in Duitsland de Beat Brothers genoemd, even. Hé hey joh, zit er niet door te kletsen, joh. <laughs> <laughs> Oké, ehm, ja, eh, Intussen dus is eh, ook binnengekomen. Eh, welkom Charles, leuk dat je het bent. En er komt nog meer, er komt nog veel meer, we gaan nog veel meer leuke dingen. Wat zegt hij? Ik heb toch tegen jou gezegd dat ik Rocco Granata ben. Oh, ben jij Rocco Granata? Oh, ja, ja. Nou, hoe is je Italiaans dan? Nee, dat was, leuk. We hoorden hem net even voorbij komen, net, voor, het nieuws. Hè. Ja, ja, ja, Daar ben te lang voor. Ja. <laughs> Ja, veel te lang. veel te lang. Hey, um, <laughs> ja, <laughs> zo'n je komt. Welke nummers hebben wij nou eh, zelf ooit van die LP eh, gespeeld? nou, bijna alles we hebben bijna alles wel in ervan ja, Misery natuurlijk. misery eh, en Please Please Me, Love Me Do, Twist and Shout en zo doen we allemaal. Maar ik ga nu even een andere hit draaien, dames en heren. Want weet u wat we, wat we doen? We hebben natuurlijk ook de hits uit maart 1963 voor u opgezocht. En ik heb ook al gezegd, nou kan je, dan kan je je pas goed voorstellen... <laughs> waarom die Beatles bij de jeugd op dat moment zo populair waren. Want er stond nog een zootje ellende niet in die <laughs> parade van toen. Jee. Nou,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 Plein d'ennui personne ne murmure, je t'aime à mon oreille, tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est mes et les yeux dans les yeux et la main. tout ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans perdu lendemain. Le jour, je n'aurai plus du tout. moi aussi, quelqu'un qui m'aime. Ja, wat leuk helemaal. allemaal. Tous les garçons et les filles. Zeg ik in mijn beste Duits. Um, <laughs> Françoise, Françoise Hardy. Dat een eh, leuk meisje. Zag er toen goed uit. Hoe oud zal ze nu zijn? Een jaar of tachtig? Uh, opereerde zij niet in, de, in dezelfde tijd als eh, Sandy Shaw? Nee, dat was iets later. Dat was iets later. Sandy Shaw kwam iets later. Die kwam ja, die liep altijd op blote voeten, komen ja, Ja, maar dat was iets later. Sandy Shaw was 68 of 69? Ja, nou, ik denk, ik denk 66 dat ze begon. Maar goed, dat maakt niet uit. In ieder geval... Maar jij was 14 toen dit uh, Toen dit, ja, ja. Eh, mocht je toen al naar buiten van je moeder? Weet eh, wel. <laughs> Toen hadden we de plaatjes van deze dame nog in onze schoolagenda staan. Ja, ja daar, kikten we toen op. Hè? Cliff Richard en Elvis Presley. Volgens mij eh, zingt ze nog steeds van ze. Dat zou best kunnen, weet ik niet. Maar eh, wat, deed jij in 19, wat deed jij in 1963, Charles? 1963 was ik 16 lentes oud. Ja. En toen kreeg ik mijn eerste brommertje. Een Sparta, 749 gulden. Ik weet toch precies het bedrag. Ja. Smit in de Leidse in Haarlem gekocht. Ja, ja. En uh, ja, apetrots. En uh, toeren met mijn Spartaatje. En een vriend van mij, ja, die had een poeg. Ja. En later eh, heb ik toch spijt gekregen dat ik ook geen poeg heb gekocht. die, gingen veel harder als een Spartaatje. ja, ja, ja, ja. ja. Ehm, we, gaan, we gaan hele unieke opnames draaien, dames en heren. Want we hebben, behalve dat we natuurlijk originele muziek van de Beatles hebben... hebben we natuurlijk ook ehm, andere dingen. Mensen die die muziek van die gasten hebben opgenomen. Die zijn er natuurlijk ook geweest. Eh, we hebben straks al even Petula Clark gehoord in het, in het Frans. Met haar eigen nummer. Eh, hoe heet dat ding ook weer? Even kijken. Moet ik even Maleisië kijken hoor. Dan weet ik Oh ja, Cœur blessé. Dat was een hit van. Die stond toen op nummer 1 in de hitparade. Wat een ellende zeg. Eh, maar we gaan Petula Clark nog een keer draaien. Want nu gaat ze dus een eh, cover doen van Please Please Me. Ja. Eh, en dat in het Frans. Ja. En in het Frans heet hij Tu perds ton temps. Wow. <laughs> tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Hm. Ah oui? Nou, nou, laat me draaien. Hm. another song, fellas, there are a few things I'd like to ask you. First of all, do you ever get tired of being Beatles? Oh, no. no. sometimes, sometimes it get a bit lonely now. Oh, rhythm blues. Eh? no, I don't think so. Really, you don't ever. no, just you... occasionally you get cheesed off with people writing rubbish about you, which you get often. <laughs> Yeah. I agree with that. I've had a divorce and half a dozen kids. Now, what do you? Uh, <laughs> Well, I mean, doesn't does, isn't this a big sort of drag to go around explaining to your wife that you're not divorced and all that? No, well, she knows I'm not divorced because I keep ah. seeing her every day. See. <laughs> yeah, there's a point. But what about the simpler things of life, like uh, like riding you... on a bus? Yeah, or going to just about any restaurant you. Well, yeah, you miss those sort of things. We go to certain ones. And we go to ones where the people there are so snobby, they're the type who pretend they don't know us, so we have a good time because <laughs> they're Joe's pretending calf. they don't know us. Yeah, that figures. See, Joe's calf. Yeah. Social comment, that you know. It is. Franse eh, <laughs> nou, daar ben ik de titel alweer niet van. Daar ben ik alweer kwijt. Tu perds ton temps. Oh ja, ja jij spreekt ook zo mooi Duits. Dat, dat Duits voor jou, dat is ongelooflijk. Ja, dat, dat, betekent waarschijnlijk eh, zoiets als je neemt je tijd of zo. Hè? Ja. Nee, je verliest je tijd. Je verliest je tijd. Je oh. verliest je tijd. Ah. Perdu. Oh, perdu. Ah. Ah, perdu. Ah. Nou, nou. Please Please Me, Dan hoort u daarna de originele versie van het album Please Please Me. En daartussendoor hoort u een stukje interview met eh, de heren Beatles. Eh, want ze hadden namelijk in die tijd ook de gewoonte dat ze heel vaak live optraden bij de BBC. En dat, dat was heel leuk. Want dan, dan waren ze in de studio, ze speelden dan live, ze deden interviews. En ze speelden ook dingen op verzoek. Dus, dus als iemand bijvoorbeeld een, een, nummer wilde aanvragen, dan, dan speelden ze dat gewoon. Die jongens hadden natuurlijk toen de tijd al een behoorlijk repertoire. Ook van standards, van, van andere liedjes, niet alleen van zichzelf. Want ze hebben natuurlijk al een aantal jaren in die kroegen in Hamburg rondgetoerd en zo. Dus hadden ze gewoon repertoire om vijf uur achter elkaar non-stop te spelen. Dus nummers genoeg. En dat deden ze dan ook bij de BBC. En daar hoort u een fragment van. Ik ga u straks ook nog een stuk laten horen van eh, dat ze echt live spelen. Dit was een stukje interview. En daarna natuurlijk uh, Please Please zelf. Ehm, Please Please Me, het nummer Please Please Me heeft heel veel mensen geïnspireerd, mag je wel zeggen. Ook de Nederlandse band de Buffoons uit Enschede vandaan. Eh, ook die hebben een, eh, het nummer aangepakt, maar op, op, een hele andere manier. Het is een opname uit de jaren 80, dat kun je horen, want helaas hebben ze veel gebruik gemaakt van drumcomputers en synthesizer-gitaren en zo. Maar goed, de zang is heel mooi en het is een hele aparte opvatting van het nummer Please Please Me. Eh, hier zijn ze, de Buffoons. words still. got a woman way across town. She's good. so hard to reason with you. Why do you make me blue? Last night I said these words to you. 手。 Please Please Me in de uitvoering van de Nederlandse Buffoons. Dames en heren, een beetje uit Enschede. Uit Twente kwamen ze. En ehm, die hadden dus eh, dit nummer op deze wijze aangepakt. Please Please Me van de Beatles. Natuurlijk. Is het, het jou nou bekend Ruud dat er eh, bij andere zenders nationaal of internationaal misschien ook eh, aandacht wordt besteed aan het 50 jaar bestaan? Nou, dat denk ik zomaar niet. Want de meeste zenders doen geen 60 jaar meer. Want dat, dat is allemaal... Eh, Radio 2 bijvoorbeeld zeker niet. Want, want die, die, eh, die ligt de grens ongeveer op de 70 jaren. Alles, eh, als je boven de 45 bent mag je niet meer naar Radio 2 luisteren. want het format past daar niet bij. Dus zodoende. Die zijn, is, de dag van vandaag nou echt de release datum ja, in Engeland. In Engeland wel. Nederland kwam hij geloof ik een paar dagen later. Maar in, in Engeland was vandaag exact de dag dat hij... en het leuke is, dat, dat wou ik u ook nog even vertellen dames en heren. Dat 22 maart 1963 was ook een vrijdag. Ja. Dat is heel opvallend. En jij weet wat voor weer het was toen. Ja, vertel dat weet eens. ik ook nog. Vertel eens, vertel Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Het was... Eh, ook koud? Ja. Ja, het was eh, een, een, toch een behoorlijke koude dag. We waren net een beetje uit, uit de strenge winter gekrabbeld. Ja. Maar het was even goed nog koud. Eh, het was een, een vrij matige tot krachtige wind. Uit het noord-noordoosten vandaag ook. Ja, en eh, de gemiddelde temperatuur over die dag was 0 graden. Ja, we zijn hier nou in Zandvoort, dus wel leuk. Want ik, ik, was in 63 ook in Zandvoort. Nou weet ik niet meer of dat in maart was. Volgens mij iets eerder. Eh, januari, februari. Toen was de branding van de zee hier bevroren. Ja, ja dat en toen kan. kon je echt op de branding lopen. Ja. Ja, dat was uniek. Want dat was de, was de meest strenge winter van eh, de 20e eeuw, denk ik, ongeveer. Ja, de, strengste winter die ik ooit heb meegemaakt in mijn korte leven. Dus ja, ik zit trouwens al eens even te kijken naar het weer en naar de temperaturen op vandaag. Maar het, het is bijna een kopie. Het is bijna kopie. Ja. Ja, het is bijna kopie. Overigens op dit moment in Engeland, dat, dat eh, zag ik op uh, eh, eh, Teletext net voorbij komen op televisie, uh, schijnen met enorm veel sneeuwoverlast te maken te hebben. Dus, ja. in... Dus Groningen sneeuwde dat gisteren ook. Oké, maar in Engeland echt, echt grote problemen. Ja, daar was het echt, echt heel erg. Ik las vanmorgen een hele leuke opmerking op Facebook. Over een week gaat de zomertijd in, dan heb je een uur langer de tijd om sneeuw te hebben. Ja, <laughs> die was goed hè. Zeg Ruud, uh, overigens uh, straks, uh, maar even kijken wanneer. Maar ik heb ook nog een opname van de gevoel bij me van een nummer van Pizza and Golden. To know you is to love you. Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy and that's the way to stay. girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy. Until my dying day. But until then, I'll be her bachelor boy, and that's the way I stay. Happy to be her bachelor boy until. Ja, van Cliff Zingt zeggen wat, hij, wat je wil, maar hij heeft wel waargemaakt wat hij eh, hier zingt. Hè? Hij is altijd vrijgezel gebleven. Ja. ja. hij is nooit getrouwd Hoe ben jij eigenlijk in die, in die 60 jaren met muziek begonnen? Want eh, dat was toch niet meteen soul? En, en, eh, ik kan me herinneren dat de meeste bandjes die zo in die, in die tijd begonnen met met een band vormen, allemaal een beetje in dat sfeertje van die shadow zaten. Was dat bij jou ook het geval? Nee, dat was ik, nee, dat, ik zeker niet. Want, want ik, ik ben iets later begonnen. Hè. Ik ben in 66 begonnen. Ja. En eh, de eerste bandje, dat heette The Crazy Cats. Later Communication. En wij speelden gewoon de top 40. Ja. Wij, deden al, eh, dingen, wij deden inderdaad al dingen van Procol Harum en The Animals en uh, Dem. En dat soort dingen deden we allemaal al. En natuurlijk ook wel, want onze gitarist toen de tijd, Cor Kate... dat was een hele goede Shadows gitarist. Dus die, dat deden we toen al wel een beetje. Je bedoelt op solo gebied? ja. was Marvin dus, een beetje een Henk ja, Marvin. Ja. Goed, we gaan even terug naar de BBC, dames en heren. Beatles at the Beep. Zo heette het officieel. ze ehm, hadden wekelijks een radioshow daar. En ehm, daar speelden ze onder andere ook dit nummer. studiootje. Gezellig, eh, gezellig. We zijn eh, lekker bezig vandaag. Feestje vieren, jongens. Want uh, per slotverrekening gebeurt het niet zo vaak dat iemand 50 wordt. En nou ja, Vandaag dus het album Please Please Me, wat 50 jaar bestaat. Wat 50 jaar geleden exact uitkwam. U hoorde een eh, live opname van de Beatles gemaakt, in, eh, ook in 63 ongeveer. Ehm, uit het radioprogramma The Beatles at the Beep. Oftewel Beatles Live at BBC Radio. Dat deden ze bijna wekelijks. Was altijd leuk, speelden dan ook nummers op verzoek en zo. Eh, een heleboel van hun bekende repertoire, wat ze toen de tijd in de clubs speelden, dat, dat deden ze ook voor de radio. Please Please Me, allereerste single van de heren Beatles. Ehm, die uitkwam, dat was al in 62 trouwens. Dus die is nog wat ouder. Eh, er zijn twee versies van. Eén eh, versie, daar wordt... Eh, eh, gedraaid, eh, er wordt gedrumd door eh, Ringo Starr natuurlijk. Maar George, George Martin, de producer, had daar niet zo'n vertrouwen in. Dus die had toen nog een studiodrummer ingehuurd, de heer Alan White. En die versie is eigenlijk de bekendste versie geworden. Dus eigenlijk hoort u nu het nummer Love Me Do, want daar gaat het om. maar dan zonder Ringo. dus, Ringo is uiteindelijk wel een star geworden. Hè? Ja, is wel een star geworden. overigens wel tamboerijn Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. zijn er dus. Eh, die andere versie is op... Uh, is wel op, later op, op, op een plaat verschenen. De versie waarbij Ringo drumt. En je hoort ook bijna geen verschil hoor. Het is gewoon precies hetzelfde. Maar ja, zo was het dan eenmaal. En op deze versie speelde Ringo dus de tamboerijn. En Alan White ehm, deed de, de de drums. Maar deze opname is dus niet van, ehm, van die beroemde dag dat de LP opgenomen was. Want dit, dit singeltje was al in 62 uit. Dus, maar het staat natuurlijk wel op eh, deze plaat. Dat wel. Please Please Me, daar hebben we het over. Het album bestaat 50 jaar vandaag. Is precies 50 jaar geleden. En eh, er zijn heel wat overeenkomsten. Dat vind ik zo leuk dat we, dat even, dat we erachter zijn gekomen. Het weer die dag was ongeveer hetzelfde als nu als wat we vandaag hebben. Het was bovendien ook op een vrijdag. Dat is nog unieker. Dus het is, het is eigenlijk allemaal wel heel erg leuk. En ehm, ja, we hebben natuurlijk ook nog stukken uit de Hit Parade van maart 1963. Ja, en daar stond dit op nummer 2. Ik ben zo eenzaam zonder jou mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gewoon vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. dat ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. what did it uh, What did it do to you? You seem to be in a. They were just like four boys. I really like them. They were good. They're real great guys. It didn't really hit me. And then you see them standing there singing, and I don't know what they do. They just change you. They're not what they used to be. They're just so much better. Right. There's <laughs> so much nice. they, they, oh they're just like, a, like a, they're just like a mess for you. It's what they seem like. Every little movement's for you and no one else. It seems so personal, but yeah, it's just for everybody. Did you ever did you ever expect the concert to do this to you? Oh no, I came here to sing. I'm not going to scream. I'm not going to cry. I'm not going to do anything. <laughs> So here <laughs> I am crying. And the thing is, I touched Paul the other day. I thought, well, that's not going to be nothing. I've touched Paul McCartney. And now I've touched him. I can't touch him again ever again. <laughs> Never. I got his autograph. You have anything else you want to add? I, I just think that I'm oh, the most wonderful person I've ever met my whole life. I just love him. Beatlemania. But what is Beatlemania? Letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. forever. P.S. I love you. hè. Het is lekker feest, het is gezellig. Straks na twee uur, dames en heren, eh, want we pikken er een uur bij vandaag. Eh, straks het, eh, het, laatste uur, dan komen er ook nog... Eh, komt er nog een zanger en een gitarist. Met z'n tweeën, een duo. Die gaan eh, een cover doen, een liedje doen. Wat ook op Please Please Me staat. A Taste of Honey. Dat is wel mooi. Dus eigenlijk al is het al een cover van de Beatles. Want die hebben het ook gecoverd. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat gaan we dus straks. van een cover. Een cover van een cover. Een cover, cover. Maar dat doen we straks na tweeën. Dan kunnen we straks eventjes rustig. Eh, want dat gaan we heel akoestisch doen. Gewoon met twee microfoons. Zoals dat vroeger ook ging. En ehm, ik ga u nu een nummer laten horen. Ik denk dat u dit niet kent. misschien. Misschien ook wel. Het stond toen inderdaad, even kijken hoor. Het stond toen, even kijken. Het stond toen, ehm, waar zit hij nou? Oh, waar zit hij nou? Ik kan hem zo gauw niet vinden. Ehm, hij, nou, het stond in ieder geval in de hitparade toen. Ehm, en die meneer die heette Jack Hammer. Zegt u dat wat? Nee, niet Jan Hammer. Niet, die figuur van... Eh, hè? Nee, ja, nee, die niet. Jack Hammer heette die man. En eh, dat, oh, hij stond helemaal op nummer 20. Nou zie ik hem. Ja. Eh, nummer 20. Jack Hammer heette die man. Het is echt vreselijk als je dit hoort. Het is verschrikkelijk. Maar, oké, ik laat het u toch horen. Jack Hammer, España te quiero. España Every time a torero falls down in the bull ring, it's my tears and my blood in the sand. España, te quiero. Whoa. España amor. When a gay senorita dances flamenco, it's my fire, my desire in her dance. España, te quiero. España. Mi amor. Every time Madrecita sings to her Chiquilla, it's my love, tender love in her song. España te quiero. Oh, oh, oh. España, mi amor. amor <laughs> Jack Hammer heet de man, een Amerikaan die probeert Spaans te zingen. Eh, of een Engelsman, kan natuurlijk ook. Het nummer dat heet in ieder geval España Te Quiero. Eh, Spain, I Love You zal het dan wel betekenen, weet ik zoiets. Ehm, en het stond op nummer 20 in de hitparade in maart 1963. Dus, nou... Eh, ik zei, al, ik zei al van, nu kan je je pas goed voorstellen waarom die Beatles... Het, het, het is gewoon Spanje, ik hou van jou. Hè? Dat is gewoon eh, de, de vertaling weet ik wel. Ja. Dat weet ik wel. Dat is toch mooi, Ruud? Dat is toch gevoelig? Ja, dat is eh, vreselijk <laughs> gevoelig. ik, vond, ja ik, ben het met je eens. Ik vond het ook geen hoogstaand... Uh, nee. Eh, maar wat we gaan doen... we gaan weer even zo'n cover draaien, dames en heren. Want Albert-Jan Vos, onze programmaleider hier... die heeft de hele nacht is hij opgebleven om allemaal leuke covers te zoeken... van nummers die op het album Please Please Me staan. En dit is er ook een van. We hebben net de originele versie gehoord. Eh, dat was dus eh, van de Beatles zelf. P.S. I Love You. Eh, en nu hoort u hem van Curtis Mayfield. Ja. P.S. I Love You. I guess I'll always feel the same Love is strange. Oh, yes, I love, I I wouldn't have it any other way. As long as there's been a night and day, it's been you and your crazy ways. I love you more as I can remember. Your precious love's mine. Ah, dit is een heel ander nummer. Dit, is, dit is niet een, eh, een cover van, eh, van het heet wel hetzelfde, P.S. I Love You. Maar het is een heel ander nummer. Dat is niet het nummer wat, eh, wat de Beatles geschreven hebben. En dat willen we, dus dit draaien we even, dit laten we even zitten. Want we willen natuurlijk alleen maar covers horen van het album van de Beatles. Jawel. Dat nummer van... van... Sha la la la la. It's not the way you smile that touched my heart. Sha la la la la. It's not the way you kiss that tears me apart. oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha la la la la. They say, they say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, Cause baby, it's you. Sha la la la. Baby, it's you. La la la la la la Baby, it's you. Don't leave me all alone. Come on home. Ja, zelfs een nummer van Burt Bacharach deden de Beatles eh, op hun eerste plaat. Want eerste, eh, het eerste album was ook een beetje een afspiegeling van hun podiumrepertoire. Dus er staan ook eh, aardig wat stukken van anderen op. Later zou dat natuurlijk drastisch gaan veranderen. Want... Ehm, eh, toen gingen ze alleen nog maar eigen liedjes, eh, eh, alleen nog maar eigen nummers doen. En terecht, natuurlijk. Oké, ehm, ja, dat van Curtis Mayfield was dus niet van de Beatles. Dat was een heel ander nummer. Maar nu, we hebben nu weer iets gevonden, of als Albert Jan heeft iets gevonden... wat wel van de Beatles is en waarvan we straks het origineel nog horen. want dat nummer staat uiteraard ook op deze plaat. ja, we zijn een beetje in verwarring wie het zingt. Les Surf staat erop, maar er staat ook de Daytrippers. Maar dat weet ik allemaal niet. Nou, het zijn Les Surf. Les Surf? Oké zijn we Frans. Oké, ehm, het nummer heet There's a Place. die Albert die heeft wat met Frans. De, eh, dat het een beetje zacht was, ligt niet in de radio, dames en heren. Het ligt van de opname. Het geeft allemaal niet. Het zijn allemaal van die oude opnames en zo. En eh, dit, ja, ik, wat was de titel hiervan? Adieu Chagrin? Ja, zoiets. Ja, eh, Adieu Chagrin. <laughs> Oké, okay. hey, nou moet je even opletten. Ja, wat dan? Nou moet, nou moet je even goed opletten. Wat gebeurt er? Ja, luister. To know, know, know her is to love, love, love. just to see a smile makes my life worthwhile. It's just to know, know, know her. It's to love, love, love her. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I da da da da da. I'll be good to her. I'll make love to her. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of her. Yes, just to know, know, know her that is to love, love, love her. And I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I do, and I, and I do, and I.